Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Deze lente is het nat, natter, natst. Sinds 2006 viel er niet zoveel regen in het voorjaar. En dat is goed nieuws, want voor het eerst in tijden is het grondwaterniveau weer op peil. Al dat water wordt vastgehouden om een tekort in de zomer te voorkomen. Maar of dat gaat lukken is nog de vraag, zegt deze dijkgraaf. Als we een hele droge zomer krijgen en die duurt heel lang... we hebben hoge temperaturen, dan gaan we het hier niet meer hebben. Maar als we een normale zomer zouden hebben... met hier en daar wat droge dagen en wat droge weken... dan komen we hier een heel eind mee. Vooral in maart en april viel er veel regen, gemiddeld 205 mm. Normaal valt er zo'n 150 mm. Bij SOS Kinderdorpen in Suriname is ruim 30 jaar jaar sprake geweest van allerlei vormen van misbruik. Dat staat in een rapport dat mijn collega's van Nieuwsuur in handen hebben. 19 slachtoffers vertellen onder meer over heftig seksueel misbruik en fysieke mishandeling. Dat gebeurde vanaf de opening van de hulporganisatie in 1972 tot aan de sluiting in 2006. En seksueel misbruik is al lang een probleem in Suriname, vertelt correspondent Nina Jurna. Er heerst een taboe op het onderwerp en een schaamtecultuur. En dat maakt dat er vaak niet op tijd alarm wordt geslagen en wordt ingegrepen. SOS Kinderdorpen zegt zelf dat de misstanden tegen alles ingaan waar ze voor staan. En morgen is de kermis in Osdorp in Amsterdam weer terug van weg geweest. Vorig jaar ging het daar goed mis en moest de politie ingrijpen... na veel vuurwerkbommen en vechtpartijen. En daarom worden er nu veiligheidsmaatregelen genomen, vertelt de kermisbaas. Ten eerste hebben we de hekken hoger gemaakt. We hebben protectiepoortjes. Als die op rood is, nou, dan eh, heb je een mesje bij of een... Eh, of een stuk ijzer, ik weet niet. Maar we hebben zeven camera's. Daar wordt eh, door de politie meegekeken. Niemand komt hier met een pet of een eh, hoodie op, want we willen gewoon alles, alles op beeld hebben. Als er wat gebeurt, dan hebben ze een probleem. De kermis in Osdorp blijft tot en met 11 juni open, als alles goed gaat dus. Heb ik nog het weer voor je. Vannacht is het bewolkt en nog een graad of 7. Morgen begint grijs, maar later op de dag komt de zon door en het wordt nog een graad of 20. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Nashville. From London to Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. you for cheating on me. Hey Astrid, je hebt een... Eh, E-mail. We gaan weer naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië. In het dagelijkse leven is deze zangeres moeder en werkt ze bij een tandartsenpraktijk. Ja, je moet maar gewoon je ding doen, hè. Maar op haar 47ste wilde ze toch een droom waarmaken en dat is muziek maken. Nou, dat lukt hoor. Haar eerste single werd een succes in Australië en werd tijd dus voor een tweede. Dit is Tania Nickerman en Biggest Heart. Hi guys, this is Tanya Nickerman and this is my new new single, Biggest Heart. If you need to slow down van Tania Nickerman en Biggest Heart. In onze digitale briefbus Muziek uit Australië. We gaan nu naar 1973 voor Bobby Bear met... Won't you ride me down easy, Lord, ride me on down. Leave word in the dust where I lay. Say I'm easy come, easy go. nothing said and too far Bobby Bear met Write Me Down Easy. We gaan Nashville Spiegelplaat. En daarvoor gaan we het origineel uit 1991 en de coverversie is uit 2022. John Anderson heeft al heel wat singles uitgebracht. En in 91 werd de Nashville Spiegelplaat van deze week zijn comeback en zijn tweede nummer 1 hit. Vorig jaar werd het album Something Borrowed, Something New uitgebracht. Waarin nummers, of waarop nummers van John in een nieuw jasje werden gestoken. Door diverse andere artiesten. Jo, dus eerst John Anderson zelf en daarna Ashley McBride twee keer Straight to Night. Dit is de Nashville Spiegelplaat. If you really wanna know, she comes here a lot. She just loves to hear the music and dance. K13 is her favorite song. If you play it, you might have a chance. Tonight she's only sipping white wine. She's friendly and fun-loving most of the time. But don't ask her on a straight to keep her night. She'll start thinking about him, and she's ready to fight. Blames her broken heart on every man inside. On a straight to keep her night. There's a glass of Chablis and some quarters and change. Maybe you can turn her love life around. Then she won't need the salt or the lime anymore to shoot that old memory down. Just remember her heart's on the mend. If you ever come back to see her again her on a straight tequila night. She'll start thinking about him, then she's ready to fight. Blames her broken heart on every man in sight. On a straight tequila night. Don't ask her on a straight tequila night. She'll start thinking about him And she's ready to fight Blames her broken heart On every man inside On a straight tequila night Don't ask her on a straight tequila night She'll start thinking about him And she's ready to fight Blames her broken heart On every man inside If you really wanna know, she comes here a lot. She just loves to hear the music and dance. K13 is her favorite song. If you play it, you might have a chance. to bleed Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. up my clothes, nearly everybody knows that you're still just a putting me on. When I start a walking, gonna hear you start a squawking, and a begging me to come back home. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. You got the only daddy, that'll walk the line. We gingen naar 1968 voor Waylon Jennings en The Only Daddy That Will Walk The Line. Geproduceerd in die tijd door Chet Atkins. We gaan naar de digitale brievenbus en dit is weer zo'n nummer van Dick Houtzaag met planken. Zoals we gewend zijn van Jessica Lynn Deze keer in duet samen met Chris Jones. Ze hebben zin in een feestje. Dit is Weeklong Marathon. geval je het nog niet wist. En wil je ons natuurlijk een berichtje sturen, mag dat altijd. Hè? Info.nashvilleradio.nl is ons e-mailadres. Of laat anders even een berichtje achter op de Facebookpagina van de Nashville Radio Show. Nu gaan we weer naar volkmuziek. David Olney zit en Always the Stranger. Always the stranger, always alone, without a place to call a home. always in shadow, always unknown, always a stranger, always alone. lost Sometimes a long, long progression appears to take a break. Nothing seems to work despite all the efforts we've made. We can find the right words, there is nothing more to say. You got to recall and raise Maartje en Remember the Rain. En daarvoor Dentai Minsky en Think About You Every Day. Ik heb nog één digitale brievenbus in Zendy voor je klaar. En die komt uit Amerika van de Peachtree Street Collective. Dit is hun nieuwste single, gloednieuw zelfs. Dit is Forever Home. was onze laatste digitale brievenbusinzending uit Amerika. De Peachtree Collective en Forever Home. Nu Ronda Vincent en... I'm leaving. was Ronda Vincent en I'm Leaving. En wij gaan nog niet weg, nee, want we hebben nog wat muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je van twee nummers van het Spotlight-album Straight Country van George Strait? Eerst hoor je Down and Out en daarna She's Playing Hell Trying to Get Me to Heaven. Dit is het Nashville Spotlight Album. I'm out on the tear, cause she's tearing me apart. You ought to see my heart And this look in my eyes Shows beyond the doubt this morning A woman met me at the door Preaching me this morning She said you're gonna have to change your sinful ways of living She's playing hell Trying to get me to heaven Well, I promised to go Sundays ago twee laatste nummers van het Spotlight-album Straight Country van George Strait. Ik heb nog een mooi duet voor je tussen Randy Travis en Tammy Wynette. Dit is Where Strangers Again. er alweer op. Ja, jammer genoeg. De show is alweer voorbij. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog twee nummers voor je staan.